uitgelekt. Er is onder meer harde kritiek op Chemiepak, de gemeente Moerdijk, veiligheidsregio's. De zoekactie naar slachtoffers van het scheepsongeluk bij Italië is opnieuw stilgelegd. Het werd te gevaarlijk omdat het gekapseisde cruiseschip begon te bewegen. Er worden nog meer dan twintig opvarenden vermist. Omdat de kans klein is dat er nog overlevenden worden gevonden, zal het bergingswerk waarschijnlijk snel beginnen. Drie jonge mannen hebben gisteravond de verlichting van het monument voor Marianne Vaatstra in Zwaagwesteinde vernield. Twee van de drie mannen zijn aangehouden. De daders gooiden ook fietsen op straat en vernielden reclameborden. Marianne Vaatstra werd in het voorjaar van 1999 verkracht en vermoord. De dader is nooit gevonden. Bijna anderhalf miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de speciale uitzending van Baantjer. RTL 4 herhaalde de laatste aflevering uit 2006 vanwege het overlijden van hoofdrolspeler Piet Reumer. Ook de publieke omroep stond stil bij de dood van Reumer. Een speciale aflevering van het afroprogramma Opium trok ruim 700.000 kijkers. Een Zwitserse vrouw is in Hongkong een ring ter waarde van 1,2 miljoen euro kwijtgeraakt. Ze had de ring even afgedaan om haar handen te wassen. Ze vergat hem weer om te doen. Toen ze een paar minuten later terugkwam was hij weg. De ring bevat een smaragd van 16,8 karaat, twee grote diamanten en 674 kleine diamantjes. Het weer op steeds meer plaatsen neemt de bewolking toe en vanmiddag volgt vanuit het westen regen. De zuidwestenwind trekt aan en in de avond stijgt de temperatuur naar een graad of 6. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen regenen. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.